Lot Lewin met het NOS Journaal. De politie heeft in de Zaanamse wijk Poelenburg opnieuw drie mensen aangehouden. Dat meldt een wijkagent op Twitter. Het is onduidelijk waar ze van verdacht worden. De wijk wordt al weken belaagd door hangjongeren die overlast veroorzaken en mensen intimideren. Eerder heeft de politie al negen mensen gearresteerd. Gisteravond was er ook een bijeenkomst tussen bewoners en de betrokken instanties over de problemen in de wijk. Daar waren ongeveer 50 mensen op afgekomen. De probleemjongeren om wie het ging waren daar niet bij. De Mexicaanse politie heeft de vrouw van een gedetineerde drugsbaron opgepakt. Zij zou geprobeerd hebben het drugskartel van haar man nieuw leven in te blazen. Het kartel zit vermoedelijk achter de recente golf van geweld in de Mexicaanse bladplaats Acapulco. Volgens de politie droeg ze twee kilo cocaïne en wapens bij zich tijdens haar arrestatie. Chelsea Manning, de militair die de vertrouwelijke Wikileaks-stukken lekte, is gestopt met haar hongerstaking. Manning begon zaterdag met haar protest omdat ze vindt dat ze in de cel geen goede behandeling krijgt voor de problemen die haar geslachtsverandering met zich meebrengen. Chelsea Manning werd geboren als Bradley, maar besloot drie jaar na de Wikileaks-affaire om als vrouw door het leven te gaan. Ze zit een gevangenisstraf van 35 jaar uit in de VS. Het Amerikaanse leger heeft nu toegezegd dat Manning een betere behandeling krijgt. Een Turk ziekenhuis opent binnenkort een vestiging in Amsterdam. Mensen kunnen vanaf 1 december terecht in het medisch centrum... voor onder meer diagnostisch onderzoek, polyklinische behandelingen... en kleine operatieve ingrepen. Het concern bezit nu 38 ziekenhuizen en klinieken... vooral in Turkije, Bulgarije en Macedonië. Veel Turkse Nederlanders gingen tot nu toe naar Turkije voor een second opinion. De directie verwacht dat zij in de toekomst naar Amsterdam zullen gaan. En dan nog het weer. Het is een warme nacht met minima rond de 18 graden.